Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen 500 extra opvangplekken voor asielzoekers uit Ter Apel. Dat zegt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol... tijdens haar bezoek aan het asielzoekerscentrum in de Groningse plaats. Het aanmeldcentrum zat de afgelopen tijd overvol. De staatssecretaris belooft nu beterschap. Vandaag en morgen gaan er 200 plaatsen komen er in Almere. En vrijdag nog eens 300 plaatsen in Gorkum. En nog iets langer, een paar dagen later, hebben we nog meer zicht op wat plekken. De drukte in het centrum zorgt voor te weinig slaapplekken en hoge druk voor het personeel. Dat merkte ook deze asielzoeker. It's been like a lot of people came here. There is uh, like a lot of pressure on the employees inside. Het kabinet wil dat er de komende weken minstens 1500 extra opvangplekken bijkomen. De Marseillais heeft acht mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel... omdat ze met schepjes een gat hadden gegraven onder een hek waren demonstranten die probeerden om de vliegbasis op te komen om te protesteren. De groep vindt F-16-vliegtuigen vervuilend. Bitcoin heeft een nieuw record aangetikt. De cryptomunt bereikte een waarde van 66.000 dollar. Na het vorige record afgelopen april van ruim 64.000 eh, dollar verloor de munt de helft van zijn waarde. Maar sinds drie maanden krabbelt de koers weer op. Als je fan bent van James Bond, dan weet je dat de films altijd beginnen met een themalied dat speciaal voor de film is gemaakt. De schrijver van de titelsongs van de films Goldfinger en You Only Live Twice is overleden. Zo klonken die nummers. Leslie Bricassi heette de schrijver. Hij was 90 jaar. Later werkte hij ook mee aan onder meer de muziek van Home Alone. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Later op de avond en vannacht gaat het weer regenen. En er kunnen pittige buien bij zitten. Morgen gaat het hard waaien met mogelijk ook onweer, hagel en windstoten bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files zijn inmiddels opgelost. Alleen op de A10 Zuid bij Amsterdam heb je nog 10 minuten oponthoud bij knooppunt De Nieuwe Meer.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 Het ZFM radioprogramma op de woensdagavond... waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar favoriete groep of artiest... mag laten horen en toelichten. Goedenavond luisteraars, hier zijn we weer met Fan FM. En vanavond gaan we met Riek Pimentel over Frank Zappa praten... luisteren en mooie verhalen horen... Ah, but it's a great time to be alive, ladies and gentlemen, and that's the theme of our program for tonight. It's so fucking great to be alive, is what the theme of our show is tonight, boys and girls. And I want to tell ya. If there's anybody here who doesn't believe that it is fucking great to be alive, I wish they would go now because this show will bring them down so much. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation Game creeping all across the nation I tell you people I was not ready When I fucked this dyke by the name of Freddie then All she tried to make me say when She had my balls in a vice But she left the dick I guess it's still hooked on But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. <laughs> Oké luisteraars, oh, nogmaals goedenavond. Uh, eh, bij deze speciale aflevering over Frank Sappen. Welkom Rick. Dankjewel Pim. Vertel eens wat over jezelf en vertel ook natuurlijk meteen wie je hebt meegenomen. Ja. Ja. Eh, nou, ik begin wel meteen met wie ik meegenomen heb. Dat is vrouwtje van Tetterode, mijn vriendinnetje. Oké, ja. En dat is eigenlijk het enige meisje die ik ken... die Frank Zappa wel goed vindt. Oh, ja, die moet je koesteren. Ja, precies, precies. Dus, eh, dus zij mag blijven. <laughs> Je zij mag blijven. en eh, ja, ik, ik woon me heel even al in Zandvoort. Ja. En ik woon ook weer in mijn ouderlijk huis, dus dat is ook wel weer... Uh, oh, dat is zeker leuk. En, ja. Eh, nou ja, de hele wereld rondgereisd, maar ik vind nog steeds Zandvoort... Toch wel? Eigenlijk wel het mooiste plekje hier op aarde. Ja, ja. Je bent hier ook geboren in Zandvoort. Je bent een echte Zandvoort. Nou, ik ben eh, officieel in Haarlem geboren, want daar is een ziekenhuis. oh, natuurlijk. Ja, dat is logisch. dat dus nou, telt niet mee. In mijn paspoort staat Haarlem. Ah, dat is jammer. Maar ja, goed. Helaas pindakaas. ja. Ehm, nou ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn tiende of elfde jaar in contact gekomen met, eh, met eh, Frank Zappa. Oké. En dat kwam door mijn eh, ex-zwager. Die was gepraat met mijn zus, Eileen. En die had heel veel LP's. En ik, als ik daar kwam, dan zat ik altijd door die LP's heen te te scrollen en te zoeken en te kijken. Ja, en als ik dan een keer een hoest zag van, nou, dat vind ik wel een mooie hoest, dan zet ik het gewoon op. En er zat dus ook een keer toevallig Frank Zappa bij met de LP eh, One Size Fits All. Oh, natuurlijk, ja. Dat is ook een bekende, ja. En eh, dat vond ik zo goed. Ja? Dat ik ben eigenlijk sindsdien... Eh, ja, ben ik zappa. En wanneer was het ongeveer? Hoe oud was je toen? Ik was toen een jaar of 10, 11. Tien, oh, ja, dus ongelooflijk. ja. Redelijk jong. Ja. En het is natuurlijk nou niet echt gangbare muziek. Nee, het is moeilijke muziek, geloof dus, ik ook wel. Eh, maar ja, ik heb ook niet echt een gangbare muzieksmaak. Dus nee? heel, heel, heel, veel <laughs> dingen die ik goed vind, vinden de meeste mensen niet goed. Oké, ja. Maar goed, dat... Eh, ja. en wat vind je goed aan Frank Zappa dan? Nou, ik denk gewoon... Ehm, ja, de muziek natuurlijk. Mhm. Maar ook zijn teksten. Hij, eh, wat, wat mij toen, toen ik jong was aansprak, hij had het ook vaak over seks en dingen. Nou, dat was ja. in je puberteit is dat heel interessant. <laughs> ja, zeker. Dus dat vond ik, eh, vond ik leuk. Later ben ik natuurlijk wat meer gaan luisteren. En hij is ook echt heel maatschappijkritisch. Ja. En hij is niet alleen maatschappijkritisch, maar ook naar zijn muzikanten die bij hem in de band spelen. Hij uh, is echt een, een, een leermeester, maar dan wel een hele strenge. Ja. Dus er waren ook heel veel muzikanten die echt wel goed waren... maar die hielden het gewoon niet bij hem vol. Omdat hij was gewoon zo streng. Weet je, ja. niet drinken, niet aan de drugs. Eh, nee, nee, nee. Moesten uh, acht uur per dag, zeven dagen in de week repeteren. Ja, ja, ja. ja en ja. ja niet iedereen hield dat vol. Maar daardoor wist hij wel echt een, een schare muzikanten om zich heen te... Hele goede muzikanten. Hele goede muzikanten. Echt, echt toppers. Ja. En dat hoor je gewoon terug in de muziek. Ja, ja. En, en, en dat, dat, is, dat vind ik leuk, weet je. En dat is geen toegankelijke muziek, of tenminste niet, niet alles. En, maar het, is, het zit gewoon zo goed in elkaar. Ik vind ja. het gewoon, die man is zo geniaal. Nou, hij heeft zo ontzaglijk veel muziek gemaakt, hè? Hij heeft ontiegelijk veel. 62 eh, albums las ik na, jaar. Ja, ja, ja, tijdens zijn leven. Er dus zijn na zijn oh, leven zijn er nog iets van 58 uitgebracht. <laughs> Want er, zijn, hij heeft zo, er is zoveel materiaal, muziek en ook films en, en eh, van alles en nog wat. Ja. Wat in zijn archief eh, ligt. Ja, ik heb ook een beetje zitten zoeken op eh, internet. Maar dit jaar is het 50 jaar geleden dat 200 Motels uitkwam of zo. Ja, Even, ook zo'n ja. mijlpaal, ja. Ja. Ja, dat klopt. Het is meer dan een half eeuw geleden ja, begonnen. Wanneer is die ongeveer begonnen? Nou, ik denk, ik denk halverwege de jaren zestig zo'n beetje. toch wel, hè? Ja. Zo is zoiets. Dus, dus ja, eh, bijna, hij is bijna 60 jaar. Alleen maar muziek Hij is alleen helaas in, ik weet even het jaar dan. 93 is hij In 93 is hij ja. overleden, een tijd geleden. Ja. Ja, jammer. Dus dat, eh, ik vind het echt een gemis. Ja. Ik ben gelukkig in de goede positie geweest dat ik hem... Eh, twee keer echt Je hebt hem echt twee keer ja? kunnen zien. Oh, ik heb hem nooit gezien. Nee, dat ja. doet nog steeds pijn. Ja, ja, ja. in de Ahoy in, eh, in Rotterdam. Nou, dat is echt fantastisch. Ja. Echt geweldig. Met Flo en Eddie toen nog? Nou, dat, weet, ik niet meer. Het was een beetje jazzy of was het meer cabaretsk? Nee, jazzy. Oké, dat zal niet Flo en Eddie zijn. Het was wel nee. Ik denk dat het eh, begin jaren zeventig geweest is. Oh, oké. Dus eh, echt, echt lang geleden hoor. Ja. <laughs> geeft niet. Nou, eh, weer wat muziek denk ik maar. Hè? Het volgende nummer is van Joe... Nee, even een stapje terug. Eh, de eerste, het eerste nummer dat gedraaid was Bobby Brown. Ja. Daar nog iets over vertellen? Nou ja, dat, eh, dat is een redelijk toegankelijk nummer. Ja. Nee, dat is niet meteen dat iedereen zijn radio meteen uitzet. <laughs> maar het is ook wel weer een nummer. Het klinkt heel vrolijk, maar het is eigenlijk een, een bekritisering over de Amerikanen zelf. Die hebben namelijk het idee dat ze gigantisch superieur zijn boven de wereld. En, en mannen, dus eh, macho-maatschappij. Vrouwen, dat zijn, dat zijn eigenlijk eh, seksobjecten en ja. geld. Daar draait het om als je eh, het maakt in het leven. Ja, ja. Je verdient ook geld, dan ben je Kapitalisme, ja. En hij schopt daar eigenlijk gewoon keihard tegenaan. Oké, en daar gaat het nummer over. Ah. Dat was het eerste nummer wat draaide Bobby Brown. Oké. Daar, gaat daar gaat het eigenlijk over. <laughs> En het volgende nummer, Joe's Garage? Ja, Joe's Garage. Ja, dat, dat is ook een, een fantasieachtige... Ja, het zijn drie LP's. Zo, Je hebt ja. Joe's Garage Act 1, 2 en 3. Ja. Dus het is eigenlijk een soort eh, toneelstuk. Oké. Alleen dan in de muziek. En eh, heel in het kort komt het erop neer dat ook weer een schop tegen de overheid van Amerika... Eh, dat die zoveel invloed heeft op de mensen, zonder dat ze het in de gaten hebben... dat hij zegt eigenlijk... stel nou dat muziek verboden zou worden. Ah, ja. Dat zou toch wel heel erg zijn, hè? Maar en, en, op die LP, dan, eh, als je dus wel muziek maakt... dan word je meteen gearresteerd en dan ga je de gevangenis oh, dat is, ja, ja. Dus het enige wat ze nog kunnen doen... is, is in hun hoofd eigenlijk muziek maken. Maar ze hebben in hun herinneringen nog... weet je nog, toen we Oh. Lekker met de band speelde. En dat is dit nummer wat nu komt, Joe's Garage. Dat zijn gewoon een vriendenclub die bij Joe in de garage lekker aan het jammen zijn. Oh, te gek. Ja, leuk ja. Ja, nou, we gaan we gauw luisteren. Hier komt hij. It wasn't very long There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp. With a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage his mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy to, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like. Hey, down in Joe's garage, we didn't have no dope or LSD a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's Garage his mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. Even if you played it on the saxophone. thought we was pretty good. We talked about keeping the band together and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like... So we picked out a stupid name Had some cards printed up for a couple of bucks And we was on our way to fame got matching suits and beetle boots and a sign on the back of the car. And we was ready to work in a go-go bar. One, two, three, four. Let's see if you've got some more. People seem to like our song. They got up and danced and made a lot of noise and it wasn't for very long. I have got real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like. ja, toch weer een apart nummer inderdaad. Het, het, ik, het begint mooi, en eh, toegankelijk, maar aan het eind wordt het... Uh, ja, ja, het, is, eh, een beetje, lijkt het. Ja, ja, ja, nou, dat, dat, klopt. Het is, in het begin klinkt het heel vrolijk. ja. en op een gegeven moment wordt het echt weer sapiaans. <laughs> Sapiaans ja. ja. Een mooie term, ja. <coughs> nou ja, weet je, er, zijn heel veel mensen die hebben geprobeerd... om toch op een of andere manier Frank Zappa een bepaalde ja, stijl of zo. in, een, in, een, ja, ja. jazz, eh, blues, uh, cabaretachtig, eh, zelfs klassiek. maar er is eigenlijk... Nee? Hij past in geen één hokje. Dus- Omdat hij het allemaal gedaan heeft. Hij heeft klassiek heeft hij gedaan, jazz heeft hij gedaan, met hot natuurlijk, cabaret natuurlijk en zo. En, ja. Nou ja, dus, dus hij, is niet, hij is niet te plaatsen in een bepaalde stroming. Ja. Dus eh, ja, ik noem het gewoon Sapiaans, Want het staat niks anders. Er is ook geen enkele <laughs> andere band die ik ken. Nee. Die er ook maar een beetje blijkt Is het een beetje... Eh, eh, probeert je maar dingen uit? Is het een beetje... Nee, wat je zegt, je kan het niet in een bepaalde stijl gieten of zo. Nee, nee, nee. is dus, een, een, een, hoop mensen, iedereen wil alles in hokjes plaatsen. En dat is ja. logisch, want dan doen een beetje van... oké, ja. het is dat. Ja. ja dat is bij Frank Zappa gewoon niet zo... Maar daar was hij ook dwars van, hè? Dwars van. Inderdaad. Ja, hij wou eh, niet ergens... Eh, nee, hij, want hij heeft ook nooit een nummer 1 niet gehad. En volgens mij was hij daar ook niet op uit. Nee, dat was helemaal niet zijn bedoeling. Hij, nee. wilde, hij wilde doen wat, wat hij nou graag wilde. Ja. En, en ja, het, het was ook een soort workaholic. En ik denk dat hij misschien ook wel eh, redelijk autistisch geweest is. Ja. Want hij was alleen maar muziek. Muziek, ja, muziek, muziek, op, op, papier, hè. Gewoon, eh, hij schreef de nootjes. in en dan ging je een keertje kijken wie het kon spelen. En dan ging je kijken, oh, even kijken hoe, of het wel klinkt. Ja, ja. Want componeren vond hij belangrijker dan de teksten of zo, denk ik. Nou, hm? nee? daar, dat, dat, dat verschilt. De ene keer en de andere keer eh, heeft hij hele scherpe eh, teksten. Ja. En de andere keer hij heeft ook heel veel muziek... gewoon eh, instrumentale nummers... Waar, helemaal, waar, helemaal, geen tekst in zit. En die kunnen ook weer heel gecompliceerd zijn. Ja. En sommige zijn heel mellow. Dus ja, er is dus eigenlijk ja, ja, geen pijl op te trekken van... Eh, ja, wel, hoe, hoe, hoe ga je Frank Zappa omschrijven? Dat, eh, dat, dat lukt niet. mensen... Wel als een genie, denk ik. Als een muzikaal. Nou ja, dat vind, ik. En, en heel veel met mij, ook, ook een hoop uh, recensisten en, en, en eh, muziekjournalisten... die hebben hem toch wel eh, onder de categorie... een van de beste muzikanten ooit eh, gezet. Weet je, hij is ook een componist, ja. Een paar keer is hij beste gitarist ter wereld geweest. <laughs> ja. ja, daar heb ik ook wat verhalen over gehoord. Is het nou een goede gitarist, ja of nee? Nou ja, hij heeft het zichzelf gewoon geleerd. Hij heeft een hard les gehad. Hij, is oh. gewoon, hij, hij, hij, dacht, nou, ik vind het wel leuk zo'n gitaar. En, <laughs> Ik ga eens kijken hoe dat moet. En hij wist niet eens wat een fret was. Oh. Dus hij had geen idee wat hij, hoe die daar nou... En toen iemand hem uitlegde van... Ja, maar die fretten, daar kun je... Uh, je, je, met één snaar kun, je, kun je verschillende toonsoorten maken. Ja. Dus, oh, <laughs> ja, zo. Ja. En vanaf dat moment is hij gewoon gitaar gespeeld. Het is gewoon een, ja, eh, oké. Want ik heb gehoord dat hij als drummer is begonnen of zo. Of was, eh, ja, wat was saxofonist of een blokfluit. Dat, dat, ja. dat, weet ik niet. Ik, ik, eh, ik, ken hem alleen maar als componist en gitarist. Ja, ja, ja. En met een hele schare goede muzikanten. om <laughs> maar ja, weet je, het leuke is ook... Dat, dat, er, bestaan, er zijn echt twee soorten mensen. Of je vindt Frank Zappa helemaal niks. Ja of je vindt het helemaal te gek. Ja, oké, okay, dat kan zit, me voorstellen. ja. Er zit eigenlijk niks tussenin. Ik ken niemand die zegt van, nou, ik vind het wel aardig, maar... <laughs> nee. nee. Die, die, dus hopelijk kunnen we vanavond wat mensen overhalen... om toch eens te gaan luisteren en eh, toch gefascineerd en gegrepen te worden door Frank Sapper. Ja, ja, ja. ja, nou ja, dat, dat, zou leuk zijn, hè? want het, eh, eh, nou moet, het, moet, je wel liggen. Of smaak valt niet te twisten. Zonder meer, ja. Want we eh. hebben natuurlijk ook samen, die, eh, apart weliswaar... die eh, documentaire over Frank Sapper gezien, hè? Van Martin de Winter of zo, Alex, Alex Winter. Alex Winter, ja. Alex Winter. die, was ook onvoorstelbaar goed, ja. Ja, dat is echt, hij, hij, dat is echt een aanrader, ook voor niet-Sapper-fans. Is hij nog terug te kijken? <coughs> ja, hij staat op NPO Extra of NPO Plus of, NPO 2 kan je, dan kun je hem terugkijken. Ja, als je betaalt. Hij is, dan moet je zijn NPO op Nederland. Ja. Maar dan niet 1, 2 of 3, maar op zo'n speciaal kanaal. Ik heb hem in de filmschuur gezien, ja. Groot doek, goed geluid. Dat vond ik erg mooi, ja. ja. ja. de het gaat ah, echt over zijn leven. En ook over, maar niet alleen over zijn muziek, maar ook over gewoon... Ja, wat voor figuur het nou eigenlijk was. Ja, klopt. Dat is een hele moeilijke man. Is zijn achtergrond, waarom deed hij bepaalde dingen, ja. Ja, ja. nou ja, dat, dat, dat weet je, want eh, eh, hij is natuurlijk gedreven door... door eh, eh, dingen ook eh, uit zijn jeugd, hè, waar hij gewoond heeft. Eh, hij is honderd keer verhuisd. Ja. En, en dat heeft hem gevormd. En door, eigenlijk door die documentaire van Alex Winter... Ja. kwam ik erachter dat heel veel van zijn muziek en zijn teksten... die hebben niet betrekking op iemand anders. Ik dacht altijd, het gaat over iemand. Ja. Maar het gaat puur over, gaat gewoon over hemzelf. Ja, toch wel, ja. ja. Ah, oké, ja. ja. En dat, eh, dus bijvoorbeeld Joke Garage, dan is er een van die mensen daar in die garage of zo, denk je. Ja, ja, dat, nou, ik denk dat Joost Garage, dat, dat denk ik een fantasieverhaal. Ja. Maar in zijn oudere werk, weet je wel, uh, heeft het altijd vaak over Californië en, Klopt, ja. bepaalde, bepaalde plaatsen waar die, waar die is. Maar ik dacht, nou ja, het gaat over, dat is ook een verzinsel. Maar dat zijn allemaal plekken waar hij gewoond heeft, waar die ouders... Uh, en ook plekken natuurlijk waar die op de, tijdens de tournees is gekomen. Dat hoor ik ook, wel vaak. Ja, ja, ook, ook, En het volgende nummer? Cruise Slut? Ja, Cruise Slut. Ja, dat is eigenlijk <laughs> eh, eh, eh, een beetje de rode draad, denk ik, door Frank Zappa's leven. <laughs> Want hij heeft natuurlijk heel veel getoerd. Ja. En hij was niet vies van, van de dames. En er waren altijd wel groepies ja. Dus die, die, die, die, cream cheese. Nou, bijvoorbeeld. Ja. En, en uh, eh, eh, dat, dat, is een, rode draad door zijn leven. En dit nummer gaat gewoon over hoe het hoe kroepjes zijn en hoe dat een beetje werkt. Ah. En op een hele vrolijke, leuke manier. Kunnen we wat van leren? Was toch ook heel vrolijk? Ja. Dus, uh, ja. is een, ja. Nou, laten we eerst luisteren. way of life. See the world. Don't make a fuss, just get on the bus. Add water, makes its own sauce. So don't forget, call before midnight tonight. The boys and the crew are just waiting for you. it and you don't need to wash it. Hey, I'll buy you a pizza. Of course, I'll introduce you to Warren. The boys in the crew are only waiting for you. and the crew love leather. And rubber? Yeah, they like rubber too. Shrink tubing with a hair dryer. spot on the bench for a guy with the wrench and the you like that, huh? <laughs> I told you you'd love it. It's a way of life. Guys in the crew have got a present for you. for me. got a present for you. What do you got? What are you gonna give me? It looks just like a Telefunken U47. <laughs> ja, je kan ze helemaal meezingen, hoor ik, hè? je hebt het wat vaker gehoord. Een, hoop teksten <laughs> ken ik inderdaad wel ja? redelijk, uit mijn hoofd. Ja, ja. maar ik vind de term groovy veel mooier dan een cool slut. Ja. ja, maar dat was natuurlijk om te provoceren. Hè. In Amerika is het een heel pruits land. vriend van mij, toen, ik op de toen we van de MAVO afkwamen... Ja? die moest van zijn ouders minimaal één jaar in Amerika naar high school. Want dat was goed voor zijn opvoeding. Ja. En die, had, die zou bij, bij een familie thuis eh, eh, een jaar blijven Ja, klopt. Ja, iemand thuis, ja. ja. En hij had allemaal eh, Frank Zappa LP's bij zich. <laughs> Oké. Dus toen hij zijn koffer uitpakte en, ik wat, en hij wilde Frank Zappa opzetten... nou, dat was echt verboden. Dat mocht niet. Dat is not dan? <laughs> Not dan. <laughs> Frank Zappa. Nee, nee, nee, nee. Dat is echt zo'n eh, rare... Ja? Maar ja, Zappa die provoceerde echt. Ja, ja. Die probeerde wat los te maken bij mensen. Ja, ja. ja. En, en, en dat lukte hem vaak wel. Toch wel inderdaad, ja. ja. En, dit nummer vond ik ook zijn, zang opvallend. Hij heeft een rustige, mooie, warme stem. Vind je dat ook? Of, eh? ja, ik vind, ik, Vind, ik vind dat hij een hele mooie stem heeft. Ja. En een hele specifieke stem. Want dat, je herkent direct... Eh, ja, dat is waar. Dat is Frank ja. Zappa. Er is gewoon eh, niks wat erop lijkt ook. Nee. En, en ik vind dat hij een goede stem heeft. Hij, ja, het is geen sopraan of een, of Nee, hij kan niet hoog of zo, maar dat hoeft ook niet. Nee, nee. maar, maar, maar ja, hij heeft gewoon een... een, een, een voor mijn gehoor in ieder geval ligt, hij, ligt hij erg fijn. Ja. Dus en wat me ook opvalt Frank dat hij zo ontzettend veel live LP's heeft gemaakt. Ja. Ongelooflijk. Want hij nam alles op blijkbaar op een of andere manier. Hij, hij, hij nam alles wat, wat, wat hij maar speelde. Ook in zijn eigen studio. Ja? Hij nam alles op. Alles staat op tape. ja? Ieder concert, alles werd geregistreerd. Ongelooflijk. Ja, ja. dus eh, daarom is zijn eh, archief ook zo gigantisch groot. Ja, ja ik kan me dus voorstellen. Het staat echt helemaal vol met duizenden uren aan, muziek en, Ongelooflijk, films en Mooi, en teksten en bladmuziek. En, ja. Eh, echt van alles. Het was, een, ja, was echt een workaholic. Ja. ja, ik vind het ook knap dat hij inderdaad gewoon achter zijn bureau zit... gewoon nootjes opschrijft en dan hoort blijkbaar, denk ik dan, wat hij wat opschrijft. Nou, ja. nou ja, en het leuke is, in het begin, dat hij daarmee begon met bladmuziek... want dat heeft hij zichzelf ook aangeleerd. Ja, oké. Ehm, eh, dan schreef hij wel wat, maar hij wist eigenlijk niet precies hoe het klonk. Nee, nee. En dan ging je gewoon eh, aan, mensen vragen. kan, je, kan jij dit spelen? Ja, ja. En dan ging je luisteren of het wat was. <laughs> Op die manier. Zo, dat, begon het. Kijk, op een gegeven moment wist hij wel wat hij eh, ja, hoe de aan, muziek echt op papier eh, opschreef. Ja. Maar eh, in het begin dat hij daarmee begon... was het voor hemzelf ook een verrassing wat eruit kwam. <laughs> <laughs> ja, knap hoor. Nee. Ja, dat is echt maar dat, kan me wel voorstellen voor de, voor de piano. Dat kan je voorstellen. Maar een gitaar of, of ja, hoe klinkt dat als een drum? Of als een falset of zo? Of als een trompet? Dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Ja, hij, heeft, hele symfonieën geschreven. Voor, voor het London eh, Philharmonic Orchestra. Ja, ongelooflijk. Voor alle instrumenten. Ja? Een soort Beethoven of Mozart eigenlijk. Ja, nou ja, ja, hij was eigenlijk een soort Mozart, alleen dan eh, in, een, in een ander jasje. Ja. <laughs> Geniale gast. En, eh, en, en eh, tweede vraag is natuurlijk altijd van, vind je het mooi? Want een van zijn laatste werken, mhm. die hij die, die, die ooit gemaakt heeft, voordat hij helaas overleed... Dat is eh, de Yellow Shark. Daar gaan we later eh, gaan we daar ook nog wel een stukje van horen. Ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon puur klassieke muziek voor, voor, voor, een, voor een oh, heel orkest. Ah. En eh, ja. ja, ik ben niet zo van de klassieke muziek, dus ik vind die LP wat minder, ja. Wat minder. Maar, ja. maar ik, ik, had zoiets voor, voor, in deze uitzending. Ja, er moet toch ook echt wel een stukje... Ja, ja. wat hij gecomponeerd heeft voor een mega eh, ja, ook zijn klassieke kant inderdaad. Ja, zijn klassieke kant. Dus die, eh, maar die komt, die komt eh, later. <laughs> Nou, oké. Want het volgende nummer wordt... broken Hearts Are For Assholes. Ja, ja, ja. ja <laughs> nou, nou, ja, het, het leuke is... Ehm, de, dat gaat eigenlijk... Gaat het erover dat uiteindelijk zijn we allemaal mensen zijn we allemaal hetzelfde. En je kan wel zeggen van, nou ja, maar ik ben beter Maar we hebben allemaal een asshole en, en, mannen, vrouwen. Eh, je kan ontkennen van ik, eh, ik het niet. Eh, maar het is gewoon zo. Dus eigenlijk zegt hij ermee van ja, weet je, we kunnen heel. Niemand is hetzelfde. Nee. Maar sommige dingen hebben we allemaal. Dat is een asshole. <laughs> en het is een leuk nummer. Ik vind het een goed nummer. Ja. Nou, hier komt hij. of you might not agree Cause you probably likes a lot of misery But think a while and you will see Broken hearts are for assholes Broken hearts are for assholes Broken hearts are for assholes What you gonna do? Cause you're an asshole Maybe you think you're a lonely guy. And maybe you think you're too tough to cry. So you went to the grape just to give it a try. And Dagmar. No doubt the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life. Was his name. One, two, three, four! The whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. He was a beautiful lady nearly drove you insane. Let's talk about leather. And so you kissed the little sailor. Tex Abel starring in the latest Shepard production. Sir Richard Pumpelo. You sniff the reeking buns of angels. The tale of a demented bread boffer. And acted like it was Cucumber cocaine. eggs fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Then on Tuesday night, Caesar's back in town. In a way you can explain. Facing off in a holds tag team and grudge so match you with were Kona. with Michael. 379 pounds of Samoan dynamite. Back in Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. Thursday, two nights. But you forgot what I was saying. Oh, Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an asshole. you can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole too. You might pretend you ain't got one on the bottom of you. But don't fool yourself, girl. It's looking at you. Don't fool yourself, girl. It's winking at you. Don't fool yourself, girl. It's blinking at you. That's why I say I'm to ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Cornhole. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Fist fight. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Wristwatch, Crisco. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your boot shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your boot shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your boot shoot. Don't fool yourself, girl. It's going right up your <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja. ja, we hadden het er net over. Er zitten wel uh, best wel tempowisselingen in en stemmingswisselingen in zijn ja, nummers eigenlijk. Ja. Hè? ja. ja, hij heeft uh, eh, en dat is niet alleen binnen een nummer, het is ook vaak eh, binnen LP en ja? tussen LP's. Het, is, het kan allemaal zo verschillend zijn. En inderdaad ook, zoals met dit nummer ook, begint heel heftig en dan heb je weer een rustig stukje en dan denk je, ja, dat gaat weer. Ja. Ja. ja, dat is, dat tenminste, dan, ik vind het dan interessant. Klopt, ja. Dat, Houdt, dan houdt het mijn aandacht. Ja, maar het is geen achtergrondmuziek, hè? Je moet er wel echt bewust naar luisteren, ja. ja. Ja, het is echt wel luistermuziek. Je moet niet eh, tijdens een etentje eh, met kerst uh, nee, vriendschap nee. openzetten. <laughs> Sowieso niet, maar... <laughs> Nee, want dan komen we ook bij die teksten natuurlijk. Wij als Nederlanders, ja, ik, ik hoor niet altijd 100% precies wat hij zegt of zo hoor. Nee. Dan moet ik echt over de tekst voor me hebben of zo, of een paar keer horen of zo. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel een stuk moeilijker om zijn muziek te waarderen, denk dat ik. Klopt, dat klopt, want het is echt wel moeilijk. En ik heb eh, toen ooit bij mijn e-, allereerste concert van Frank Zappa in, eh, in, eh, in Rotterdam... Ja? stond een, een, een jongen op straat tekstboeken te verkopen. Oh, te gek, die ja. zelf getypt. Ja? Oh ja? En, en, en steenseltjes, kopietjes gemaakt. Ja. En die heb ik toen gekocht. En eigenlijk daardoor... Kun je een beetje meer aan, ja. ja. Om die teksten een beetje te begrijpen. Want anders is het inderdaad heel moeilijk om te volgen. Ja, ja. En, en als je dan eenmaal inderdaad een klein beetje in de gaten heb waar het over... Want er zijn ook heel veel uh, nummers en LP's van Frank Zappa... dat ik echt denk, <laughs> waar gaat het, gaat het godsnaam gaat het over, ja. ja. Nou, je hebt van Just Another Band from L.A. Ja. heb je één nummer, dat, dat eh, beslaat één hele kant van de LP... En dat heet Billy the Mountain. Ja. En dat is een soort avonturenverhaal over een berg met een boom op zijn schouder die door Amerika trekt. Die aan de wandel gaat, ja? Die aan de wandel gaat, ja. <laughs> maar waar dat nummer nou eigenlijk echt over gaat... ik heb echt geen idee. Geen idee. Ja, misschien een beetje cabaresk of zo. Hij, ja, het is, wel, het, is, wel een beetje eh, toneelstuk. Cabaresk is het inderdaad. En, eh, maar ja, dat zijn, dat zijn van die dingen... Ja. Eh, maar moet er overal wat achter zitten? Kan het niet gewoon een leuk verhaaltje dus zijn? Nee, altijd overal wat achter. Sommige ja. nummers zijn ook gewoon, gewoon leuk. Ja, Dan kan natuurlijk ook, ja. ja. Want Call and Eventuals, waar we het net over hadden. Ja, ja. ja. Ik kan me ook niks bij voorstellen. Nou dat, dat, eh, er een, een, een, een, een groente als je een groente roept, nou, dan, dan, reageren ze wel op jou. Leuk om met de groente te praten. <laughs> Ja, nou ja. call any vegetable. Ja. Call <laughs> Pak de telefoon. Ja, call them by name. They will, they will respond to <laughs> you. Ja. Nou ja. Is mij nog nooit gelukt, nee. nee, mij ook niet. Maar goed, het is niet allemaal nee, serieus niet. En, ja. en, en, en, Gelukkig eh, niet. en, eh, en protestachtig iets. Het, het is ook gewoon leuke muziek. Ja, maar hij heeft ook wel last gehad van censuur of zo, hè? Ja, heel erg. Ja. Hij heeft, eh, en, en dan met name in Amerika, uh, eh, er waren echt, echt LP's die mochten niet eh, gedraaid worden op de radio. Dat, dat was gewoon echt ehm, not done. En, ja, ja, door die teksten. Ja. door de teksten, omdat die, die waren zo maatschappij kritisch. En of of het ging over seks, of er zaten vieze woorden in. Of ja, ja. En scheldwoorden. ook een hartje voor assholes. Nou, mag niet. als je dat op tv zegt in Amerika, wordt het weggepiept. <laughs> ja. Nou ja, de, zo, zo preuts of... Ze, in Amerika ja, nog toen steeds. Het, ja, ja. Maar hij was juist precies het tegenovergestelde. Ja. Dus er waren heel veel mensen die daartegen ageerden. Ja, ja. ja. En eh, eh, wat ik ook net vertelde, een vriend van mij die heeft eh, een jaar in Amerika gewoond. Ja. toen hij net van de MAVO afkwam, moest hij een jaartje naar high school. Die had allemaal LP's meegenomen naar Amerika van Frank Zappa. Om gewoon te draaien, omdat hij het goede muziek vond. Ja. Nou, dat was echt verboden. Mocht niet gedraaid worden. <laughs> niet daar thuis. Dat mocht echt niet. <laughs> dus het is inderdaad eh, eh, soms controversieel. Ja. Maar het is ook gewoon soms gewoon puur alleen maar muziek. Ja, ja. ja, maar ik denk ook niet dat hij het opzoekt of dat hij beurs neerschrijft. Het is gewoon zijn taalgebruik, denk ik. Of dat past in dat nummer. Hij zal niet alleen maar vloeken achter elkaar zetten om het vloeken over nee, nee, denk ik. dat denk ik niet. hè? Nee. maar hij neemt in ieder geval geen blad voor de mond. Nee, daarom. Als hij dat, vindt, zegt hij het gewoon. ja. Ook, oh, eh, eh, kijk, hij, heeft, ook nog nooit eh, een nummer 1 hit gehad. Nee. Hij heeft, in Amerika heeft hij net gehad, die heet Valley Girl. Die heb ik dan niet in de playlist. Nee, oké. Maar ja, dat is, in Amerika was dat een, een, een, bekend nummer. In Nederland heeft hij ooit een keertje in de top 40 gestaan. Ik weet niet eens op welke plek, maar dat was met Dancing Full. Oké, ja. ja, ik eh, kan me nog herinneren. Ja, ja. Volgens mij eh, heb ik die erin gezet. Nee, die heb ik ook uitgelaten. <laughs> Helaas. <laughs> Kunnen luisteraars zelf draaien. Ja. Nou ja, maar het, dus het is niet alleen maar eh, serieus. Nee, Het is ook heel veel humor. Het is ook eh, heel veel met een knipoog naar van alles nog wat, wat, wat, er, wat er gebeurt in de wereld. Hè. ja. Dus, dus ja, het, is... Want hij heeft natuurlijk ook... maar soms heel zwaar. Ja, ja, ja. ja. En, eh, maar ja. En is dat ook het volgende nummer? De Inca Roads? Nou ja, Inca Roads, dat is, eh, dat heeft in ieder geval voor mij persoonlijk een beetje geschiedenis. Oké, waarom? Ik heb die, eh, de allereerste LP die ik ooit hoorde van Frank Zappa. Dat was One Size Fits All. Ja, oké. En nummer 1 op die LP is Inca Roads. Oh. En ik heb dus Zappa opgezet bij mijn zwager thuis. Ja. En ik vond het zo goed en ik vind het nog steeds echt serieus een van zijn alle, oh, allerbeste nummers. Dat is eigenlijk het eerste nummer wat je van Frank Zappa eigenlijk ooit hoorde. het eerste nummer wat ik ooit van Frank Zappa gehoord heb. Okay. Die had me meteen zo te pakken. Dus je gaat ook meezingen straks? Nou, dat is zo'n nou ingewikkelde tekst. <laughs> die, is, die, die, is echt, echt, ingewikkeld. Waar gaat het over? Inca Roads? Nou ja, ik denk, ik, ik, weet het niet precies, maar ik denk dat het gaat over dat de Inca's eh, in, in, in, die, in de Andes leefden. Ja, klopt, ja. Eh, op een of andere manier een eh, soort eh, bewijs of aanwijzingen hebben... dat er buitenaards leven is. Oh, oké. En ja. dat nummer gaat eigenlijk van... is, is er misschien wel ooit een een of ander apparaat geland in de ja, natuurlijk. Ja, Bij de inka's, waardoor eigenlijk een hele beschaving ontstaan is. Ja, die, ja, en ik, Denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het... Daarover. Nou, oké. Maar ik vind het gewoon... Een berennummer. <laughs> Het is echt een van mijn favoriete eh, nummers. Dus de luisteraars even stil zijn, want we, we gaan nu genieten. Hè? Daar komt hij. that other hair go pop. somewhere around there that other hair go pop. somewhere around there the Indians first on the bill. Carve the hill. met de silofoon hebben we net begrepen. Ja, ja, ja. mooi nummer. begrijp dat je hierdoor gegrepen wordt, Frank Zappa. Ja, dat is echt, dat, is echt Zappiaans. Ik, eh, ik had, eh, want Ruth Underwood, dat is de percussioniste van, eh, die heel lang bij Frank Zappa gespeeld heeft. Ja. En onder andere speelt hij echt waanzinnig goed telefoon. En zij speelt dus ook in dit nummer. En ik denk toch op een of andere manier heeft het me zo aangegrepen. Ja. Alleen ik wist toen niet dat het een xylofoon heette. <laughs> ik dacht dat, het, eh, dat, dat ze op eh, van die gevulde flessen... Oh ja. Met stokjes op flessen. Dus ik noem nou, daar lijkt het wel op. dat zijn zappaflessen. <laughs> ik wel dat het een xylofoon was. ja, <laughs> nou, het is wel een beetje hetzelfde geluid. Dus, ja, ik vind het wel logisch. Ja, Dus ik, eh, als, als bedrijf, wat hij heeft heel veel is de nummers ook met uh, xylofoon en percussie. Klopt, ja, heel veel, ja. ja. En ja, ik noem het altijd, hey, zappaflessen. Ja, ja, ja. Want haar man Ian Underwood heeft ook heel veel bij Frank Zappa gespeeld. Hè? Ja, ja, ja. Nou ja. en, en Steve Vai. Ja, aan het eh, eind in George Duke. Ja. Eh, Napoleon Brock Murphy of zo. Ja. Napoleon Murphy Brock. <laughs> Oh, oh ja, net andersom, ja. ja. En, en Captain Beefheart is trouwens een, een Nederlander. Ja, oké. Die heet Don van Vliet. Don van Vliet, ja. Maar die woont al, uh, lang, in Amerika. En die heeft ook heel lang bij, uh, bij eh, Frank Zappa gespeeld. En eh, onder het synoniem, uh, hoe noem je dat? Captain Beefheart, ja. Als, als Captain Beefheart. En dat is toch een beetje bekende figuur geworden. Ja, volgens mij heeft hij toch een hoop muzikanten opgeleid... en toch wel een bepaalde richting gegeven. Dus een hoop mensen door hem beïnvloed zijn. Ja, zeker weten. Heel, heel, veel. Wat gaan we naar het nieuws doen? Want we hebben nog 10 seconden. Gaan we daar nog nou, eens kijken.